Amber Brandsen met het NOS-journaal. Zijn trainingsmissie in Oekraïne uitbreiden. Tot nu toe trainden de VS alleen Oekraïnse reservisten. In het najaar krijgen beroepsmilitairen diezelfde training in het westen van Oekraïne. De Amerikaanse vicepresident Biden en de Oekraïense president Poroshenko zeggen dat de wapenstilstand in Oost-Oekraïne geregeld wordt geschonden door de Russen en pro-Russische separatisten. De Amerikaanse training richt zich vooral op tactiek en militaire geneeskunde. Turkije heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op doelen van islamitische staat in Syrië, melden verschillende Turkse media. Dit keer zouden Turkse F-16's dieper het land in zijn gevlogen. Bij de aanvallen van vorige nacht werden alleen doelen langs de grens bestookt. Bij de Turkse bombardementen zijn ook doelen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak onder vuur genomen. KLM schrapt komende dag 30 vluchten vanwege het verwachte slechte weer. Zo hoopt de maatschappij vertragingen te voorkomen. Ook in de rest van het land wordt rekening gehouden met slecht weer. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden aan de A59 uit... en verschillende evenementen zijn afgelast. Het Rotterdamse zomercarnaval besluit in de ochtend of het feest door kan gaan. De ANWB waarschuwt automobilisten om komende dag niet met een caravan de weg op te gaan. In Amsterdam-Noord zijn tien jongeren aangehouden die zich in de Vogelbuurt schuldig zouden hebben gemaakt aan onder meer diefstal, geweldpleging en intimidatie van wijkbewoners. Drie van de verdachten zaten al vast voor woninginbraken. De jongste twee verdachten zijn 13 jaar en zijn vanwege hun leeftijd weer vrijgelaten. De anderen blijven voorlopig vastzitten. Het weer vannacht zijn er perioden met regen, met soms een klap onweer. Komende ochtend afwisselend zon, wolken en buien. Het wordt eerst nog 20 graden. Geleidelijk gaat het dan dus flink regenen en fors harder waaien.